Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journal. Ten zuiden van het Griekse eiland Kreta zijn wrakstukken gevonden. Ze zijn vermoedelijk van het vermiste Egyptische vliegtuig. Het toestel met 66 inzittenden verdween vannacht van de radar. Het was bezig aan een vlucht van Parijs naar Cairo. Voor de Airbus van Egypt Air van de radar verdween... maakte het plotseling twee scherpe bochten... en daalde het meer dan 6,5 kilometer, zegt de Griekse minister van Defensie. Verslavingsdeskundigen zijn bang dat er meer gokverslaafden komen als reclame voor online gokken wordt toegestaan. De Tweede Kamer buigt zich daar binnenkort over. Als de nieuwe wet er komt, wordt online gokken onder strenge voorwaarden legaal en mag er ook reclame voor gemaakt worden. Deskundigen verwachten dat dat meer spelers aantrekt en dat daarmee het aantal gokverslaafden zal groeien. Het Syrische leger heeft een groot gebied heroverd op de rebellen. Het gaat om een regio ten zuiden van de hoofdstad Damascus, melden bronnen in Syrië. Het tv-station dat de rebellen steunt meldt dat de overheidstroepen de regio nu volledig onder controle hebben. Strijders van de Islamitische Staat bereiden zich voor op een golf van terreuraanslagen in Frankrijk. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de Franse inlichtingendienst DGSI, Calvar. De waarschuwing komt vlak voor een aantal grote evenementen die de komende maanden in het land worden gehouden, zoals het EK voetbal en de Tour de France. De clubs uit de eerste divisie willen niet dat FC Twente volgend jaar in de Jubilair League speelt. Ze zijn bang dat Twente eenvoudig kampioen zal worden en dat ze zelf om de kruimels moeten spelen. Dat hebben de clubs in een gezamenlijke verklaring laten weten. Volgende week willen ze tijdens de algemene vergadering betaald voetbal opheldering krijgen over het voorgenomen besluit om Twente te laten degraderen. Het weer, de komende uren nog kans op een bui. Vannacht toenemende bewolking en later lichte regen. In de loop van morgen af en toe zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 landinwaarts. Zaterdag kan het 24 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Culemborg en afwit Geldermalsen 4 kilometer file. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag twee files met vertraging tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol staat 6 kilometer. Daar staat een auto met pech, twee rijstroken zijn daar dicht. En even verderop tussen Schiphol en Roelevaretsveen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knoopend Velsen 20 minuten vertraging.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 Johnny Logan met What's Another Year. such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? for someone who's getting used to being alone. I've been crying such a long time with such a long. De wandelvierdaagse verzand komt eh, Zandvoort komt er weer aan. 31 mei aanvang 6 uur s avonds tot 3 uur juni. Want anders zou het geen Vierdaagse zijn. Kom en wandel mee tijdens de Zandvoortse Vierdaagse. De laatste avond voor de 10 kilometer is de aanvang 6 uur... en de locatie is dan Kerkplein. Bij de start inschrijven is mogelijk en het kost 5 euro. Inschrijfadressen en tevens kaartverkoop... bij Bruna Grote Krocht nummer 18 of mevrouw Miezenbeek, Hanemerstraat nummer 12. Of mevrouw Joustra, Witteveld nummer 11. De website is www.zandvoortsevierdaagse.nl. En de start is normaal bij de Zandvoortse Hockeyclub, Duintjesveldweg nummer 1. When my love said to me, Meet me down by the gallow tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble about. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble not gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. daar zijn ze weer, de 10.000 stappen van Zandvoort. 29 mei, aanvang om 10 uur en ongeveer tot half 12. In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen. Met de mooie duinen en het strand om ons heen. Het wandelen in groepsverband zorgt er niet alleen voor dat je nieuwe mensen leert kennen... maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandeling zal begeleid worden door Sportservice Heemstede Zandvoort. En deze wandeling is ook hun initiatief. De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi rond getal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vinden de wandelingen plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd cafetaria Anytime de Oude Halt zijn... aan de Vondellaan. De maandelijkse wandelingen in 2016, de volgende dus... staan gepland op 26 juni 25 september, 30 oktober en 27 november. En u mag in december de 18e ook nog een keer gaan lopen. Heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. En het e-mailadres is info of telefonisch 023 573 4679. En de locatie, zoals ik al zei, cafetaria Anytime de Oude Halt, <laughs> Vondellaan nummer 2. Telefoonnummer 023 5716 527. Hans? Ja. Drankje mee voor onderweg? Ja, lijkt me lekker. As I was going over the far Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. They first produced me pistol and I then produced me rapier. Sing, stand and deliver, for I am the boldest saber. Mushroom! Whack for the daddy-o, whack for Canada, the orders the counted out his money, it made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore she never would deceive But the devil took my they never can be easy. What's your big for the daddy-o, wait for the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went up to my chamber, all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, on sure it was no wonder. But Jenny threw me charges and she filled them up with water and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Russia, ring a doo dum a da. Whack fall a daddy o, whack fall a daddy o, this was the not sure. So it's early in the morning, before all the trouble, up comes a van, a footman, and likewise Captain was produced with pistols Which stole away my right I couldn't shoot the word I saw prisoner I was taken Mushrooms of a doon of a da I followed daddy-o I followed daddy-o There's whiskey in the jar Bridge Station in Corker and Killarney. And if you'll go with me, we'll go roaming through Kilkenny. And I'm sure it'd suit me better than my own sporting Jenny. Musher and go do da, White ball the daddy o, white ball the daddy o, it's whiskey in the chair. There's some take the in the carriages a rolled, and others take the in a hurry and a bowl. willing take the and the And pretty fair maids in the morning, bright and early. ring of Sprakeloos ben zagen we geregeld de zon. Maar er waren ook wolkenvelden aanwezig. In de middag is vooral in de oostelijke helft van het land was er kans op een bui. De wind was hooguit matig van kracht en de middagtemperatuur varieerde tussen 16 graden aan zee en 19, lokaal 20 in de oostelijke provincies. In de avond komt er langs de westkust een vrij krachtige zuidwestenwind te staan en neemt de bewolking toe. In het binnenland gaat het in de nacht ook iets meer waaien... en na een vrij heldere avond komt er ook uiteindelijk, wordt het bewolkt. De minimumtemperatuur komt uit tussen 12 graden in Zeeland en 9 graden in het oosten. Vrijdag is er kans op een enkele bui, maar dankzij gaatjes in de wolkendek is de zon ook te zien. Er wordt maximaal 16 graden in de kop van Noord-Holland tot lokaal 20 in Limburg. Er staat overdag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en tegen de avond zwakt de wind af. Zaterdag wordt het beduidend warmer met een maxima tussen 20 en 24 graden. Dus de barbecue. Het is daarbij niet volop zonnig, maar een sombere dag wordt het ook niet. In de middag en de avond stijgt de kans op een onweersbui. Zondagmiddag wordt de warme lucht vanuit het westen verdreven en gaat gepaard met regen. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het westen en 23 aan de Duitse grens. Hans, zal ik volgende keer het muziekje eronder zetten? Ja, dat, dat lijkt me heel leuk, want het ja? klinkt wel iets beter. Ja, oké. Okay. Gaan we doen. Dankjewel. After midnight We're gonna let it all hang out After midnight We're gonna chill and shine. We're gonna call, talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang going to shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, do an exhibition, find out what is a holy bell.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 de zoon van de legendarische VVV-directeur Theo Hilberts... de vismaaltijd op het Gasthuisplein organiseert. Vorig jaar dacht ik voor het eerste lustrum hebben gevierd... maar het was al de zesde keer, verontschuldigt hij zich. Vrijdag 10 juni is het weer zover. Vanaf 5 uur kunnen de gasten aanschuiven op het Gasthuisplein... en vanaf 6 uur zullen leden van de folklorevereniging De Wurf gekleed in het traditionele Zandvoorts kostuum... een maaltijd uitserveren die uit twee gangen bestaat. Allereerst wordt de bekende vissoep van Pieter Keur geserveerd... en daarna krijgen de gasten een moot gebakken kabeljauw... met garnituur en een vloeibare consumptie. Wat zou dat zijn? En dat alles voor slechts 13,50. De kaartverkoop is ondertussen gestart. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Bruna Balkenende op een grote krocht... VVV Zandvoort in de Bakkerstraat het Zandvoort Museum in de Zwaluweestraat... en het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, wees er dus op tijd bij... en voorkom de teleurstelling van een aantal mensen van vorig jaar. Mocht u met een gezelschap willen komen, dat uit meer dan vier personen bestaat... dan kunt u een tafel reserveren, zodat u bij elkaar aan tafel komt. Dat kan alleen bij Erwin Hilbers via e-mail familiehilbers.casema.nl of telefoonnummer 06 2829 2794. Hans, weet je wat het is? Nou? Meer water in de zee vis. Oh, dat is het. <laughs> ja, dat is waar. The sun went up rain. zagen mensen onder de guillotine hun eigen hoofd wegrollen. Theoretisch zou dat kunnen. Hersencellen hebben namelijk wel een klein beetje reserve... waardoor de hersenen ook zonder bloedtoevoer nog even functioneren. 10 tot 20 seconden, denkt Michiel van Putten... hoogleraar klinische neurofysiologie in Twente... en vooral geïnteresseerd in hersenschade door tijdelijke zuurstoftekort. Dus minder definitief dan bij onthoofding. Hij baseert zich op computermodellen van een hersencel en op experimenten met het onthoofden van ratten. Je hebt de rest van je lijf in elk geval niet nodig voor je bewustzijn, voegt hij eraan toe. Dat je ook echt nog iets ziet, is om diverse redenen toch niet zo waarschijnlijk. Het netvlies kan niet zonder doorbloeding. Bovendien zal je sterk de neiging hebben om op de guillotine je ogen dicht te doen. Trouwens, als je dan al iets ziet, dan is het natuurlijk niet je eigen hoofd maar eerder je achterblijvende romp. Onthoofding is bij gebruikte proefdieren een vrij geaccepteerde methode. Maar het is hoe dan ook niet de snelste manier om iemand te doden. Dat is een kogel door het hoofd, mits die wel gemikt is. Door de hersenstam, om precies te zijn. Op 4 juni Theater de Krocht aanvang 8 uur s avonds. Het jubileumconcert van de popcore uit Zandvoort, de Beachpopzingers. De deur van het theater is open om half acht... en de kaarten kosten 8,50 en zijn verkrijgbaar bij de Bruna... of 4 juni aan de kassa van Theater de Krocht. Het popcore, onder leiding van dirigent Arno Westerburger... brengt een zeer gevarieerd programma. Van help van de Beatles tot het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot... en nog veel meer lekkers. Het popconcert zal live begeleid worden door een fantastisch combo. In mijn ZFM-programma Zandvoort draait door... van vrijdag 27 mei... zullen de jubilarissen Marijke van Wonderen... en dirigent en medeoprichter Arno Westenburger te gast zijn. Dus alle reden om aanstaande vrijdag 27 mei... om 5 uur s middags af te stemmen op CFM. You're putting voice inside my head for no reason. I believe them. You can call it. you tell you don't soms laat het techniekje wel eens eventjes in de steek.